Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Fergus tientallen mensen verzamelden zich bij een snelweg... met de bedoeling het verkeer van de stad te ontregelen. Zo vroegen ze opnieuw aandacht voor de ongewapende zwarte tiener... die ruim een maand geleden door een politieagent werd doodgeschoten. Na de dood van de jongen braken rellen uit... die juist weer wat bekoeld leken. De demonstranten bij de snelweg gooiden met stenen en flessen naar de agenten. Zeker twintig mensen zijn opgepakt. De rest heeft aangekondigd in het stadscentrum verder te protesteren. Nederland is bereid mee te doen met het militair aanpakken van terreurbeweging IS. Minister Timmermans zegt dat daaraan wel een voorwaarde verbonden is. De internationale coalitie onder leiding van Amerika moet met een strategie komen die door Nederland kan worden ondersteund. Daarbij moet verder worden gekeken dan de korte termijn. Volgens Timmermans bedreigt IS niet alleen de regio, maar ook de veiligheid van Nederland. Het planbureau voor de leefomgeving waarschuwt voor te veel nieuwbouw. In de laatste decennia zijn veel nieuwe woningen gebouwd, vooral voor gezinnen met jonge kinderen. Maar het aantal gezinnen neemt de komende jaren af en tegelijkertijd komen er veel huizen vrij van mensen van de zogenoemde babyboomgeneratie. Die tienduizenden woningen moeten worden verbouwd en aangepast, vindt het planbureau. Gebeurt dat niet, dan komen er te veel huizen op de markt, waardoor de prijzen dalen en er leegstand ontstaat. Het blijft een nek-aan-nek race tussen de voor- en tegenstanders van een onafhankelijk Schotland. In een nieuwe opiniepeiling staan de tegenstanders weer op voorsprong. Sinds afgelopen weekend leken de voorstemmers aan een opmars bezig. Britse politici doen er deze dagen alles aan om de Schotten ervan te overtuigen dat ze beter af zijn in het Verenigd Koninkrijk.